ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. President Zelensky van Oekraïne heeft het 28-puntenplan ontvangen... dat Amerika en Rusland hebben gemaakt om de oorlog te stoppen. Zelensky zegt dat hij waardeert dat Trump dit doet. Hij wil nog niets kwijt over de inhoud van dat plan. Maar volgens bronnen zou het neerkomen op een gedeeltelijke overgave van Oekraïne aan Rusland. Zelensky gaat waarschijnlijk op korte termijn met Trump praten over het plan. Slachtoffers van seksueel geweld worden door de politie steeds vaker aangemeld bij hulporganisaties. Daar krijgen ze hulp bij traumaverwerking. Het gaat om mensen die zijn vastgelopen met hun aangifte. De politie legt uit wat het nut is van het doorverwijzen. Het is goed om te weten dat het strafrecht eh, is niet altijd de beste keuze voor slachtoffers. Het strafrecht is niet altijd mogelijk. Soms lukt het niet om een zaak te bewijzen. En het is belangrijk dat slachtoffers dan ook iets te bieden hebben... en iets anders kunnen kiezen wat hen verder helpt. In 2021 ging het om enkele tientallen doorverwijzingen. Dit jaar gaat het om duizenden slachtoffers. Het UPS-vrachtvliegtuig dat begin deze maand neerstort in Amerika... crashte door metaalmoeheid. Er zaten schuurtjes op de plek waar de motor vast zat aan de vleugel. Staat in een rapport over dat ongeluk. Het vliegtuig verloor tijdens het opstijgen een motor... en stortte daarna op een gebouw. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, drie bemanningsleden en 11 mensen op de grond. En een zware avond voor de vrouwen van FC Twente. Ze verloren in de Champions League van Atletico Madrid. In Enschede werd het 0-4. En dat is niet al te best, want daardoor is de plaatsing voor de volgende ronde nu ver uit zicht. Coach Corine Dekker baalt ook van die nederlaag. Ja, vandaag was gewoon niet goed genoeg. En dan eh, zie je dat eh, op Europees niveau wordt het heel snel afgestraft. Nou, dan is het een pijnlijke avond. Moeten we ook van leren, hoort er ook bij. Eh, is niet leuk, maar ja, <laughs> moeten we wel accepteren. Twente heeft een plek bij de beste 12 nodig. De ploeg staat nu 14e en moet nog spelen tegen twee topploegen. Het weer, eerst maar even oppassen voor vanochtend. Het kan nog glad zijn als je de weg op gaat.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 en is daarmee het duurste ooit van een vrouwelijke kunstenaar. En vandaag is officieel de laatste dag van de klimaattop in Brazilië. Landen praten onder meer over het afbouwen van fossiele brandstoffen. Het is onduidelijk of ze het eens gaan worden.